Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het zuidoosten van Spanje kampt met zware regenval na een lange periode van droogte. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar en staan auto's onder water. Uit voorzorg zijn onder meer in Valencia en Andalusië universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. De regering heeft een overstromingswaarschuwing afgegeven voor de getroffen gebieden. Spanje beleefde vorige maand de warmste aprilmaand die ooit werd gemeten. Het voorarrest van de Amerikaanse journalist Ivan Gershkovich wordt verlengd met drie maanden. De journalist van de Wall Street Journal werd in maart dit jaar in Rusland gearresteerd op verdenking van spionage.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 Hoekstra zei dat ze hebben gepraat over onderwerpen waarover ze van mening verschillen, zoals mensenrechten. Hij sprak na afloop van betekenisvolle discussies en een open gesprek. Er zijn weer nieuwe mensen achterhaald uit de Westerbork-film uit 1944. Nabestaanden herkende twee familieleden. In de film is te zien hoe Joden, Sinti en Roma op transport werden gezet... naar het vernietigingskamp Auschwitz. Twee jaar geleden werden al 13 mensen uit de film achterhaald... en vorig jaar nog eens drie mensen. En dan het weer.